Freddy van met het NOS-journaal. Bij een aanslag in Libië op het hoofdkantoor van de kiescommissie in Tripoli zijn zeker zes doden gevallen. Zeker vier mensen raakten gewond. Een zelfmoordterrorist kwam het gebouw binnen en blies zichzelf op. Enkele anderen staken het gebouw in brand. De aanslag is nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk zitten moslim-extremisten daarachter. TV-producent Gijs van Dam tekent beroep aan tegen een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. Die oordeelde eergisteren dat Trouw deels onzorgvuldig heeft gehandeld toen de krant vorig jaar een open brief publiceerde van schrijver en tv-maker Jelle Brand-Korstjes. Die schreef dat hij aan het begin van zijn carrière was gedrogeerd en verkracht. Hij noemde de naam van de dader niet, maar al snel werd bekend dat de beschuldigde Gijs van Dam is. Van Dam vindt dat Trouw de brief niet had mogen publiceren. Hij wil dat de Raad voor de Journalistiek hem volledig in het gelijk stelt in plaats van deels. De Europese Commissie wil de Europese begroting fors verhogen. De voorstellen worden vanmiddag gepresenteerd. De Commissie wil de komende tijd 1300 miljard uitgeven. Dat is 300 miljard meer dan de huidige begroting. Die loopt volgend jaar af. De regeringsleiders en het Europees Parlement moeten nog met de voorstellen instemmen. En het treinverkeer bij Renen ligt helemaal stil. Door een kapotte waterleiding ligt er modder op het spoor. Doordat de grond onder de rails op sommige stukken is weggespoeld... is het spoor onstabiel geworden. Ook zijn delen van het perron van het station verzakt en een trap. Duurt zeker tot morgenochtend voor het spoor bij Renen is hersteld. Het weer zonnig, maar vanmiddag in het binnenland steeds meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 15 tot hier en daar 18 graden. Vanavond valt wel op steeds meer plaatsen regen. De rest van de week meer zon, het wordt warmer.